Dit is Onderduif Nederwit met het NOS Journaal. Honduras zijn 176 politieagenten opgepakt op verdenking van corruptie en deelname aan een criminele organisatie. Sommige agenten zouden betrokken zijn geweest bij moorden, ontvoeringen en drugsmokkel. De arrestaties volgen op de vrijlating van vier politieagenten die werden beschuldigd van de moord op twee studenten. Hun vrijlating leidde onder de bevolking tot woedende reacties. Begin deze week ontsloeg de president de twee hoogste bazen van de politie en zette het leger in om de criminaliteit te bestrijden. Honduras kan volgens de VN het een van de hoogste misdaadcijfers ter wereld. De plannen voor een Griekse eenheidsregering lijken van de baan. De oppositie blijft op het standpunt staan dat premier Papandreou moet opstappen en dat er snel verkiezingen moeten komen. Volgens oppositieleider Samaras heeft Papandreou Europa en de euro bijna om zeep geholpen met het plan om een referendum te houden over het reddingspakket voor Griekenland. Voor Papandreou zijn snelle verkiezingen geen optie. Die leiden volgens hem tot het bankroet van zijn land. Alleen een eenheidsregering kan de rust brengen die nodig is om de zware hervormingen door te voeren, zegt hij. Vanavond beslist het parlement officieel of het nog vertrouwen heeft in de Griekse premier. Die heeft in het parlement een meerderheid van maar twee zetels. PSV en FC Twente zijn ook na de winterstop actief in de Europa League. De Eindhovenaren verzekerden zich van een plek bij de laatste 32 door een gelijkspel tegen Hapoel Tel Aviv. Het werd 3-3. FC Twente won met 3-2 van Odense BK en mag zich daarmee ook opmaken voor de knock-outfase van het toernooi. AZ speelde bij Austria Wien met 2-2 gelijk. De Alkmaarders verspeelden een voorsprong van 2-0. AZ staat nu tweede in de pool achter de metallist Sharkiv.